Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 14 infrastructuurprojecten zijn met zeker 2,5 jaar vertraagd... vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen, meldt minister Harbers van Infrastructuur. De experts zijn nodig om de verplichte stikstofberekeningen te maken. Harbers heeft besloten dat bepaalde projecten voorrang verdienen... zoals de A20 in Zuid-Holland en het knooppunt Hoevelaken. Andere projecten moeten daarom wachten... zoals de verbreding van snelwegen in Noord-Holland, Brabant, Twente en Flevoland. Als provincies beschikken over stikstofdeskundigen die de berekeningen kunnen maken... zou de vertraging nog kunnen meevallen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaatlid is van de Europese Unie. Hij spreekt van een overwinning waar Oekraïne 120 dagen en 30 jaar op heeft gewacht. Met die periodes verwijst hij naar de oorlog met Rusland en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Gisteren besloten de leiders van de EU-lidstaten unaniem dat Oekraïne wordt toegelaten als kandidaatlid, net als Moldavië. De echte toetreding kan nog jaren duren. Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen... het land zal herbouwen, lid zal worden van de EU en dan pas zal rusten. Wetenschappers hebben op het Caribische eiland Guadeloupe een bacterie ontdekt die met het blote oog te zien is. De Thiomargarita magnifica bestaat net als andere bacteriën uit één cel, maar kan ruim een centimeter lang worden en zit inwendig totaal anders in elkaar. Er werd gevonden in een mangrovenbos op Guadeloupe, dat bij Frankrijk hoort. Dat was al in 2009, maar nu pas is duidelijk dat het om een reuze bacterie gaat. De grootste die ooit is ontdekt. Waarom hij zo groot is, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met kans op onweer, minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint met veel bewolking. In het midden en noorden regent het dan nog. Hier en daar ook wat zon. Smiddags vooral in het oosten opnieuw stevige buien.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 Running from your love, that's what it's trapped for. Fucking every bitch and never tell them no. I'm pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shit karate, you. I'm serving bricks and matty. For the bitch, catch a challenge. Gucci flip flops and joggers. Ooh. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Y si te llama, que llame otra vez. Si vuelve llama. Cuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos Yo quiero comerte, mami, no es Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Y si te llamas tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Hey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que Prefiere saltar al vacío, déjala vivir. Que hasta su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo rica Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote. Ya no se quiere, papi, pues entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. ella misma dice, prendelo Ey, ey, ey, ey, Ella misma dice, prendelo Ey, ey, Ella misma dice, prendelo Allá va con su en zomerhits.